Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Mensen die twee jaar geleden tentjes en poncho's uitdeelden aan asielzoekers... die buiten moesten slapen in Ter Apel... zijn ongepast en onbehoorlijk behandeld door de overheid. Dat vindt de nationale ombudsman. De spullen van de helpers werden afgepakt en ze kregen te horen dat ze zouden worden vervolgd. Dat had inderdaad anders gemoeten, zeggen overheidsinstanties. Op een schapenboerderij in Gelderland is Q-koorts gevonden. Dieren en mensen kunnen daar heel erg ziek van worden en er zelfs aan doodgaan. Meer dan 15 jaar geleden was er een grote uitbraak in Nederland. Duizenden mensen werden ziek en er waren meer dan 100 doden. Deze hoogleraar denkt niet dat we nu weer die kant op gaan. Het probleem eh, destijds, vanaf 2007 eh, tot en met ongeveer 2010... was omdat er echt uitbraken op vooral melkgeitenbedrijven eh, voorkwamen... waardoor er zoveel bacteriën in de omgeving kwam... dat zelfs mensen die in de buurt woonden um, daarmee in aanraking kwamen. Nu is die kans een stuk kleiner omdat de meeste dieren gevaccineerd zijn tegen Q-koorts. Bij de besmette dieren op deze boerderij was dat nog niet gebeurd omdat ze nog heel jong waren. 18 oud-medewerkers van Donald Trump worden in Arizona aangeklaagd voor verkiezingsfraude. Ze zouden vier jaar geleden hebben geprobeerd om de uitslag te beïnvloeden... door te zeggen dat niet Joe Biden, maar Trump had gewonnen in de staat. Volgens een persbureau gaat het onder meer om Rudy Giuliani... die toen de advocaat van Trump was. En een maandje wachten nog en dan komt bij veel mensen de zilvervloot binnenvaren. Het vakantiegeld komt eraan. Een grote salarisverwerker weet al hoe de loonstrookjes eruit zullen zien. En de verschillen met vorig jaar zijn best groot. Zo zien we dat iemand ja, die 3000 euro bruto verdient... die, eh, die kan rekenen dat hij ongeveer 242 euro meer vakantiegeld krijgt. Maar iemand die drie keer modaal verdient... die ontvangt ten opzichte van het vorig jaar 637 eh, euro minder. En dat komt doordat de belastingregels zijn aangepast. Het weer nog opnieuw een wisselende dag met af en toe opklaringen met wat zon... maar ook wolken en buien. Het wordt vandaag maximaal 10 graden. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een ongeluk veroorzaakt best wel een lange file op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rottepolderplein 10 kilometer langzaam rijden met een uur extra reistijd.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Kamp Amersfoort speelde een grotere rol in de holocaust dan tot nu toe werd gedacht. Volgens nieuw onderzoek werd het kamp ook gebruikt om Joden direct naar Auschwitz en Mauthausen te deporteren. In Arizona worden 18 mensen aangeklaagd voor gesjoemel met de verkiezingsuitslag in 2020. Ze zouden hebben verklaard dat Donald Trump de meeste stemmen had gekregen, terwijl het eigenlijk Joe Biden was. Aan de westkust van Australië zijn zo'n 160 grienden aangespoeld. Zeker 26 daarvan zijn al dood. De autoriteiten proberen de andere dieren te redden.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 Ladies shaking it up, getting down. Fellas with the hands up. And you can tell this jam is straight off the hook tonight. And there ain't nobody in there looking to fight. Trying to mess this up, cause we all came in a party tonight. party on, party on. party. Stand up, everybody. Get up now, move your body. Stand up, we're having a party. Cause I'm never going all the way. Oh, that's cool with me, really cool girl. Come chill with me. we're up to the after party.